de Middellandse Zee. Daar is er een Adam en Eva, joehoe, want alle kleren die zijn er taboe. En dan zegt Tome Sjaak, en die is er naartoe. Oh, het hele zaakje loopt in zijn naki, zegt Ome Sjaakie aan de Middellandse Zee. gaan er twee trouwen, dan lach je pas goed. De bruine